Utrecht heeft ook al zulke verlichting. Justitie in Tunesië is een onderzoek begonnen naar de bezittingen van de verjaagde president Ben Ali. Er wordt ook gekeken naar bankrekeningen in het buitenland. Vermoed wordt dat Ben Ali en familieleden jarenlang grote sommen belastinggeld achterover hebben gedrukt. Dat geld investeerden ze in luxegoederen en vastgoed. Ook zouden zo grote geldbedragen zijn verdwenen naar bankrekeningen in binnen- en buitenland. Zwitserland heeft de tegoeden van Ben Ali inmiddels bevroren. Het weer, de buien trekken naar het zuiden. Vannacht klaart het op en ligt de temperatuur iets onder nul.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 voor omkoping veroordeeld tot 14 maanden cel... Volgens de rechtbank heeft hij tussen 2004 en 2009 Limburgse ambtenaren omgekocht. Een tweede ex-directeur krijgt een half jaar cel. Verder werden provincieambtenaren veroordeeld die in ruil voor geld en reisjes vertrouwelijke informatie gaven aan Jans en de Jong. Een oud-provincieambtenaar moet een jaar de cel in. Medewerkers in het openbaar vervoer in de drie grote steden gaan half februari staken. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden er een dag lang minder bussen, trams en metro's. Een deel van de dag ligt het vervoer helemaal plat, zeggen de vakbonden. De staking is op 14, 15 en 16 februari. Op maandag de 14e wordt in Amsterdam gestaakt, dinsdag in Den Haag en de laatste dag in Rotterdam. Het personeel van de OV-bedrijven protesteert tegen de bezuinigingen door de aanbesteding van het openbaar vervoer. De manier waarop de verstandelijk gehandicapte Brandon wordt verzorgd is niet wenselijk, maar voldoet wel aan de criteria... Dat schrijft staatssecretaris Veldhuizen van Zanten aan de Tweede Kamer. De 18-jarige Brandon wordt al drie jaar dagelijks aan de muur geketend in een instelling in Ermelo. De staatssecretaris wil...